Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De bevrijdingsfestivals lijken ondanks de kou vandaag goed bezocht te worden. In Wageningen is een officiële herdenking van de bevrijding in 1945... met ruim 1400 oorlogsveteranen. Daar werd in 1945 de Duitse capitulatie getekend. Het kabinet trekt extra geld uit voor de viering van 75 jaar vrijheid. Eerder was er al 9 miljoen euro toegezegd, daar komt 15 miljoen bij. Daarmee moet de kennis van de geschiedenis en de Europese waarden en vrijheden worden vergroot. En met een deel ervan moeten oorlogsmusea aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren. De acht gedetineerden in de gevangenis die gisteravond vermoedelijk hebben deelgenomen aan de verstoring van de dodenherdenking in Vught zijn in de isoleercel gezet, heeft minister Dekker gezegd. De gevangenis staat vlak bij de fusiliadeplaats van het voormalig concentratiekamp. Daar vond de herdenking plaats. Tijdens de twee minuten stilte riepen acht terreurverdachten Allahu Akbar. Moskeeën nemen maatregelen voor de veiligheid tijdens de ramadan. Die begint morgen. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er iets wordt beraamd. De maatregel is onder meer ingegeven door de moord op 50 moskeebezoekers in maart in Christchurch. Er zijn onder meer bewakingscamera's geplaatst bij moskeeën die ze nog niet hadden. En premier Netanyahu van Israël roept de strijdkrachten op door te gaan met grootschalige aanvallen op de Gazastrook. Die zijn een reactie op Palestijnse raketbeschietingen. De meeste daarvan zijn onderschept, maar in Israël kwamen bij de aanvallen drie burgers om het leven. De eerste door een raketaanval sinds 2014. Bij de Israëlische tegenaanvallen zijn volgens Israël elf militanten omgekomen, volgens de Palestijnse regering ook twee burgers. Het weer, geleidelijk minder kans op een bui. Vanavond en vannacht alleen nog in de kustprovincies. Het wordt eh, rond het vriespunt in het binnenland tot 5 graden vlakbij zee. Morgen weer wolken, een paar buien en rond de 10 of 11 graden.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 Via If You Let Me Know maken we kennis, waarna we ook nog eens luisteren naar On the Backseat of Your Car en de titelsong van het album. Ik wens je weer veel luisterplezier. dit uur ook de vaste onderdelen zoals het album, de act van de maand en de original van deze week. Ook muziek van eigen komt aan bod. Hoe breed country is, hoor je in dit programma. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Of Freedom de sterkste song is op het nieuwe album Stronger Than The Truth, meen ik te moeten betwijfelen. Maar het is ongetwijfeld wel de song met de meeste hitkansen voor Reba McIntyre. thick smoke of a bar and heart chained to a bottle of whiskey. And I've held strangers in my arms to pull apart their bars because I couldn't find the key. I've searched high and low, been to hell and back, been a prisoner to my soul, and all I know is that the price of being free, it don't come cheap. That's why people fight for it, rise for it, burn up the night. the scars when we broke the shackles. And I've never been to war before, but your boots there on the floor are proof that I've won the battle. And all you had to give to me was the gift of being free.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 Het is nooit helemaal duidelijk geworden of Chris Hillman of Graham Parsons de ontdekker is van Emmylou. Voor country heeft ze een prachtig stemgeluid. Haar eerste nummer 1 hit, daterend uit 1975, is Together Again. Crossroads, nummer 1 country hit. Together again Kiefer Sutherland komt in oktober naar ons land. Blame It On Your Heart is afkomstig van zijn nieuwe album Reckless And Me. Pick Me Up On Your Way Down gaan we terug naar 1958. Met de door Harlan Howard geschreven song bereikte Charlie Walker een tweede plaats in de charts. De original van deze week. Good evening, friends. My name is T. Tommy Catrere. It's a great pleasure to be back in Dallas at Dewey Groom's Longhorn Ballroom, and a special pleasure tonight because I'm here to introduce for Epic Records one of their famous country music stars. He's a Texan by birth, makes his home in Nashville, Tennessee now, and of course, he's awful proud to be back here in Dallas where he got his start. Make welcome and listen to him sing first Pick Me Up on Your Way Down, one of his famous hit songs. Ladies and gentlemen, Charlie Walker. Thank you, T. Tommy, and let's everybody dance. Hit it, boys. You were mine just a while. Now you're putting on the style, and you've never once looked back at your home across the track. You're the gossip of the town, but my heart can still be found where you tossed it on the ground. Pick me up on your way down. for you. Come on back where you belong. You may be their pride and joy, but they'll find another toy. Then they'll take away your crown, pick me up on your way down. and so rude. Your new friends can take the blame. Underneath, you're still the same. When you learn these things are true Hoewel zijn Down Under tot de sterren gerekend wordt, is dit in de States nog niet gelukt. Ze blijft het proberen. Peace of My Mind is recent opgenomen door Tamara Stewart. It turns out you can't be Yeah, you must be thinking I'm stupid. Just what you did broke every kind of love rule. I was born in the morning, honey, not yesterday morning. Now you're calling me up, say you drank too much, and she don't mean nothing to you. I gave you my love and I gave you my attention, gave you some things that I don't wanna mention. Took me for granted, took me for you left me downtown high and dry. Ran off with your ex, and what happened next? Ought to be some kind of crime. Give you every little piece of my heart and my time. Now here's a little piece of my mind. Mistakes. I guess sometimes you need a clean break. At least I learned a little lesson no guessing that you won't ever kiss me again. Oh, I try to hold it all in, but if I see you on the weekend. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Danny Hendricks maakte in het verleden deel uit van de Music Road Pilots. Inmiddels heeft hij zelf een EP uitgebracht waarvan ik een drietal songs draai. Als eerste Luxury Liner. Bovenaan is de titelsong van de EP en op single verschenen. Het blokje sluit ik af met Whiskey and You. stranger and a fool Baby, I Is it worth all the waiting? Cause I no longer can pretend circles like a clown. Baby, I walk through fire if I need to. Is there a way to ease my worried mind? Cause it feels so right, but it's wrong. Dresser, by a ring, and it's empty. So right now I don't feel a thing, and I'll be hurting when I wake up on the floor, but I'll be over it by noon. That's the difference between whiskey you. Come tomorrow, I can walk in any store, it ain't a problem. They'll always sell me more, but your forgiveness, well, that's something I can buy. There ain't a thing that I can do. That's the difference between whiskey and you. Once the devil, one keeps driving me insane. Sometimes I wonder if they ain't both the same, but one's a liar. It helps me hide me from my pain, and once a long gone bit of truth. That's the difference between whiskey and you. got a problem, but it ain't like what you think. I drink cause I'm lonesome, and I'm lonesome cause I drink. But if I break down and bring it on myself, it'll hit out of the blue. That's the difference between whiskey and you. One's the devil, one keeps driving me insane. Sometimes I wonder if they ain't both the same, but one's a liar. Helps me hide me from my pain. once long, gone bitter through. That's the difference between whiskey and you. Oh, that's the difference between whiskey and you. Dit was het blokje Country uit eigen land. Boobaloo Tugget met Neon Lights. I trade the neon lights to be under Buddy Cannon heeft er in samenwerking met Reba McIntyre een prachtig afwisselend album van gemaakt. Reba gaat terug naar haar roots en zegt ook dat ze met dit album teruggaat naar de muziek en het geluid waarmee ze opgroeide op de boerderij. Terwijl ze ook zong in danszalen, honky-tonks en rodeo's met haar familie. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. So throw your hat back in the ring, and baby, I'll swing. Met dat ziens zijn we op de verkeerde weg. Daarom ben ik het oneens met D.K. Davis, maar hij zingt er wel over. Ik trek er geen lering uit, want ik ga gewoon nog een uur door. Zometeen nog een uur country. sister's waiting outside, and that horn keeps blowing. You say you can't go home, not knowing where we're going, and you're crying, saying there's no use trying. You took off your rings, got your bags all packed. You both said some things that we can't take back. But I'm no quitter. Baby, stop and reconsider. We can call it quits, wash our hands of this, and just move on down the road.